Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne zegt dat het twee Russische vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Het zijn dure en belangrijke vliegtuigen voor het Russische leger, zegt mijn collega Giem van de buitenlandredactie. Het is de Beriev A-50 en de Ilyushin 22. Eh, die Beriev A-50 is een spionagevliegtuig met zo'n grote koepel op het dak, uh, wat als een soort radar eh, fungeert. die Ilyushin 22, dat, is een, ja, dat wordt omschreven als een vliegend commandocentrum vanuit worden alle operaties aangestuurd. De aanval was ver achter de frontlinie en dus is het nog de vraag hoe Oekraïne de vliegtuigen uit de lucht kon halen. Het kan ook een eigen fout zijn van de Russen. Vandaag is de rechtszaak tegen Fouad El begonnen. Hij zit vast voor dodelijke schietpartijen in Rotterdam vorig jaar september. Zijn buurvrouw en haar dochter van 14 en een docent in het Erasmus MC kwamen daarbij om het leven. Fouad El was zelf niet in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie wil dat hij verplicht wordt om de volgende keren wel aanwezig te zijn. Het is een enorme zaak. We hebben hier over echt verschrikkelijke gebeurtenissen. Drie, drie mensen zijn vermoord. Eh, in omstandigheden die echt het hele land heeft geschokt. Ehm, en dat is echt voldoende reden om een verdachte aanwezig te hebben op zitting. En om te kijken wat hij uh, daarover wil vertellen. Al is het de vraag of Fouad El iets wil vertellen. Hij heeft in zijn eerste verhoren de moorden toegegeven. Maar nu beroept hij zich op zijn zwijgerecht. In het centrum van Berlijn klinkt het vandaag zo. Duizenden Duitse boeren zijn aan het protesteren. Ze zijn boos omdat de regering een aantal belastingvoordelen schrapt. Hierdoor zijn ze bang dat toekomstige boeren het heel moeilijk krijgen. Deze boer staat er dan ook voor zijn zoon. En voor hem en voor zijn kompels ben ik heute hier und strijden dafür, dass wir auch in Zukunft noch eine deutsche Landwirtschaft haben. Ja, zo'n 10.000 demonstranten hadden zich vooraf aangemeld voor het boerenprotest. Het weer, natte sneeuw, hagel en soms ook regen. Tussendoor af en toe een zonnetje. Vanavond droogt het wat op en vannacht vriest het licht. Morgen is er meer zon, dan zijn er buien en is het zo'n 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland tot nu toe een vrij normale avondspits voor de maandagavond. meeste vertraging daar nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Velsen 12 kilometer file met een kwartier oponthoud.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 De militair mag daarnaast vier jaar niet rijden. Voor de kust van Jemen is een vrachtschip geraakt door een raket. Volgens Amerika zitten Houthi-rebellen erachter... en kan het schip zijn reis gewoon vervolgen. Oekraïne zegt dat het twee dure Russische militaire vliegtuigen uit de lucht heeft geschoten. Het ene zou een vliegend commandocentrum zijn... en het andere een spionagetoestel dat vergelijkbaar is met AWACS-vliegtuigen van de NAVO. Het weer, vanavond en vannacht nog een enkele winterse bui. Morgen ook, maar ook meer zon, bij 1 tot 3 graden.